Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Duikerskade in Vlaardingen een autowrak gevonden met daarin een lichaam. Het is onduidelijk hoe en wanneer het voertuig in het water terecht is gekomen. Een schipper meldde gistermiddag dat hij in de haven vermoedelijk iets geraakt had op de bodem van de vaargeul. De hulpdiensten in Vlaardingen begonnen daarop een zoekactie, waarna de auto en het lijk werden gevonden. De politie gaat vandaag op zoek naar de eigenaar van de auto. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Zwitserland zijn vijf of zes doden gevallen. Het eenmotorige toestel stortte neer ten oosten van Lausanne. Er zijn geen overlevenden. Volgens ooggetuigen vloog het vliegtuigje tweemaal over een dorpje voor het in een veld neerstortte. Over de oorzaak van het ongeluk en de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Treinreizigers die op Koninginnedag over het spoor lopen of aan de noodrem trekken krijgen een hogere boete dan vorig jaar. De boete komt uit op 240 euro. 40 euro meer dan vorig jaar op Koninginnedag. Ook wil de politie dat er meteen wordt betaald. Volgens het Openbaar Ministerie leidt het gedrag van de overtreders vaak tot grote opstoppingen. Vorig jaar op Koninginnedag kregen in Amsterdam negen mensen een boete omdat ze voor het Centraal Station uit een stilstaande trein waren gestapt en over het spoor liepen. In een ziekenhuis in Hoorn is striptekenaar Dick Bruinestein overleden. Hij werd onder meer bekend door zijn sportkarikaturen in de kranten en in uitzendingen van Studio Sport. En door Appie Happy, een dagelijkse krantenstrip over een voetbalelftal. In 2007 was er vanwege zijn 80ste verjaardag een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Nederlandse Stripmuseum in Groningen. Dick Bruinestein was 84 jaar. Het weer, vannacht bewolkt met soms wat regen, minima rond 8 graden. Overdag overwegend bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt 16 graden aan de kust tot 18 landinwaarts. Koninginnedag is het droog met af en toe zon en een graad of 19.